concert was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het gecomponisten. In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Demonstraties tegen de Israëlische regering zijn al weken aan de gang. De regering heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Volgens Israëlische media waren in totaal zo'n 450.000 mensen op de been, waarvan 300.000 op het centrale plein van Tel Aviv. Voor zover bekend waren er geen ongeregeldheden. Het weer, vannacht kans op een regen- of onweersbui. Komende dag houden de buien aan, soms met windstoten, onweer en lokaal veel regen.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 In het tv-programma Nieuwsuur zei hij dat Griekenland het beste weer de drachma kan invoeren die munt is minder waard en dat zou dan goed zijn voor de Griekse export. Op die voorwaarden mag wat Bolkestein betreft het steunpakket voor Griekenland blijven bestaan. Verder vindt hij dat een deel van de Griekse schuld kwijtgescholden moet worden... en noemt hij het een fout dat Griekenland ooit tot de eurozone is toegelaten. In het Concertgebouw in Amsterdam heeft een man een concert verstoord... waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Hij stapte gekleed in een pak voor het begin van het concert op het podium... noemde zichzelf een profeet en een dienaar van Allah... En ook zei hij dat hij geen bom had en deed een oproep tot geloof. De man werd na een tijdje afgevoerd en vastgezet door de politie. Blijkt een bekende te zijn van de politie die vaker bijeenkomsten heeft verstoord. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. Het orkest stapte van het podium, maar keerde later terug. Het concert was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten. In Israël hebben